in Rotterdam-Delfshaven. Na een ruzie bij een flat werd er in het portiek geschoten. Een man uit Capelle aan de IJssel raakte zwaar gewond en overleed even later. De schutter gingen vandoor in een zwarte auto... waarin in elk geval nog één andere persoon zat. Bijna premier Jette rond de komende dag zijn serie gesprekken... met kandidaat-bewindslieden af. Als een van de laatste komt beoogd justitieminister David van Weel langs. Ook praat Jette met Eelco Ehrenberg, die staatssecretaris van Financiën wordt... Hij neemt de plek in van Nathalie van Berkel, die uit de Kamer vertrok toen aan het licht kwam dat haar cv niet klopte. Het nieuwe kabinet staat maandag op het bordes. Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische havenstad Sebastopol op het schiereiland de Krim is een dode gevallen. Volgens Rusland zijn 16 drones met succes neergehaald. Eerder deze week waren dat er al meer dan 150. De droneaanvallen door Oekraïne zijn een reactie op Russische bombardementen. En in het noorden van Italië is een skier om het leven gekomen door een lawine. Hij was met vier anderen gaan skiën in de Aosta-vallei toen het misging. Drie mensen bleven ongedeerd, de vierde raakte gewond, maar is niet in levensgevaar. Waar de groep vandaan kwam is niet duidelijk. Italiaanse media zeggen dat de vijf geen Italianen waren. Het Veronica Weer van Weer Online. In het oosten opklaringen en lichte vorst. Vanuit het westen meer bewolking en later lichte regen. In de ochtend in het noorden nog winterse neerslag... Daarna zachter en in de avond overal regen. Het wordt 3 tot 8 graden. Dit is Radio Veronica. Join the club. Here we go again. Veronica. Dit is Veronica. Suzanne, I joined the club. Lekkere muziek erbij. <laughs> Veronica. De beste muziek aller tijden.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 De beste muziek aller tijden. De mooiste club van Nederland en ik ben lid. Join the club. Veronica.